Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Noorwegen en Denemarken onderzoeken samen of er een verband is tussen meerdere drones... die werden gezien bij de luchthavens in Oslo en Kopenhagen. Ook willen ze achterhalen waar die vandaan kwamen. De luchthaven van de Noorse hoofdstad Oslo is al uren dicht... omdat er gisteravond en vannacht een drone werd gespot. Het luchtruim boven het vliegveld van Kopenhagen... werd afgelopen avond ook voor uren gesloten... vanwege twee of drie drones in de omgeving. De Deense luchthaven is inmiddels weer open, maar er zijn wel vluchten vertraagd of geannuleerd. De zorgpremie bij zorgverzekeraar DSW blijft volgend jaar gelijk. Het blijft een bedrag van 158,50 euro per maand. Volgens DSW is het een eenmalige meevaller. De premie stijgt niet omdat er een fors overschot is in het zorgverzekeringsfonds. Dat wordt gevuld met bedragen die via werkgevers worden afgedragen. Zorgverzekeraars krijgen geld uit deze pot naast de rechtstreekse zorgpremies van klanten. De ESW maakt elk jaar als eerste de nieuwe tarieven bekend. Andere zorgverzekeraars zitten meestal in de buurt van deze nieuwe prijs politie heeft de afgelopen avond ingegrepen bij een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Noordwijk. Ongeveer 200 mensen kwamen samen bij een kerk. Binnen was een vergadering van de gemeente aan de gang over de AZC-plannen. Demonstranten staken rookbommen en knalvuurwerk af. Toen mensen begonnen met eieren gooien op journalisten en een politieauto en de ingang opnieuw werd bestookt, was voor de politie de maat vol en werd iedereen die buiten stond weggestuurd. Sarina Wiegman is uitgeroepen tot coach van het jaar in het vrouwenvoetbal. De bondscoach van Engeland won bij het Ballon d'Or Gala in Parijs de prijs voor beste trainer. Dan het weer, vooral in het noorden buien. Het is ongeveer 4 tot 11 graden.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 They dig it. <laughs> yeah. Uh, I know you're can't see me. <laughs> yeah. Death Row, let me know you in the house. FM 106.9 FM. And it's such a typical stop. Everybody's got some class. Everybody's got some flair.